Een man stuurde meer dan 3 miljoen berichten naar willekeurige Hives-gebruikers... waarin hij reclame maakte voor zijn website waar een maffiaspel kan worden gespeeld. Hij heeft een boete gekregen van 12.000 euro. De netwerksite Hives had zelf contact opgenomen met de Opta... nadat er veel klachten waren binnengekomen over de spam. In Haarlem zijn twee jongens en drie mannen aangehouden. Die worden verdacht van het stichten van een groot aantal branden in de wijken Schalkwijk en Haarlem-Oost. De jongste is 12 jaar oud. Volgens de politie zitten twee neven van 21 en 30 jaar nog vast. Ze hebben 30 brandstichtingen bekend. Onder meer vuilcontainers, auto's en een camper gingen in vlammen op. Totale schade loopt volgens de politie in de honderdduizenden euro's. Oud-premier Van Acht heeft samen met andere prominenten een stichting opgericht voor de rechten van Palestijnen, de Rights Forum. Onder andere de oud-ministers Van den Broek en Van Mierlo en de voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra hebben zich daarbij aangesloten. Het forum wil bereiken dat Israël zich gaat houden aan internationale rechtsregels, zoals een stop op het bouwen van nederzettingen. In de landen van de Europese Unie heerst een schokkend racisme, zegt het EU-bureau voor de grondrechten bureau ondervroeg 23.000 leden van etnische minderheden of van migrantengroepen. Vooral Noord-Afrikanen en Roma voelen zich gediscrimineerd. De meesten doen geen aangifte omdat gedacht wordt dat dat toch niets uitmaakt. Het EU-bureau roept alle lidstaten op uitsluiting van minderheden te voorkomen. VVD-fractievoorzitter Mark Rutte is door zijn collega's in de Tweede Kamer gekozen tot politicus van het jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse verkiezing van het tv-programma 1 Vandaag. Tweede werd premier Balkenende en derde minister Van der Laan.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 Mm, it's not too late. Cause you are not alone. I'm always there with you. And we'll get lost together. see and it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not.